Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een dag na de ontploffing van duizenden piepers van Hezbollah-leden in Libanon en Syrië... is er meer duidelijk over hoe dat kon gebeuren en wie erachter zit. Onder meer Amerikaanse bronnen zeggen dat Israël dat was. Deze explosieve deskundige legt uit dat het niet eens zo heel moeilijk is om die piepers... dat zijn apparaatjes om mee te communiceren, om te bouwen tot wapen... Er is maar een heel klein beetje explosief materiaal nodig. Ja, maar je hebt eh, zeg maar om eh, iemand eh, ja, te doden of te verminken of te verwonden... heb je ja, een 10, 20 gram nodig. En in dit geval ja, zijn die dingen toch voorzien van een lading waardoor ze met een code eh, allemaal tegelijkertijd eh, zijn uh, ontploft. Er vielen minstens 9 doden en bijna 2800 mensen raakten gewond. In Apeldoorn is gisteravond iemand gesnapt die met een busje vol drugsafval op weg was naar Paleis Het Loo. Mogelijk wilde hij het afval dumpen in het Paleispark. De marechaussee zag het busje staan en vertrouwde het niet. De bestuurder is opgepakt op steeds meer plekken in België kunnen mensen samen met hun overleden huisdier worden begraven. Sinds begin dit jaar is dat mogelijk, al is het wel aan regels gebonden. Zo moet het dier zijn gecremeerd en de as moet in een niet afbreekbare urn in het graf komen te liggen. De menselijke resten en dierlijke resten mogen niet met elkaar in contact komen. Volgens de burgemeester van de stad Mechelen is er al veel vraag naar geweest. En de club die speurt naar geschikte stamcelmatches... ziet dat er weinig mensen zich aanmelden voor stamceldonatie. Donatie is nodig om van bijvoorbeeld leukemie te genezen. Dat is een vorm van kanker. De organisatie roept jongeren tussen de 18 en 35 jaar op om stamceldonatie te overwegen. Maar bij de niet-familiedonoren zien we dat eh, het aanslaan van de stamcellen bij jongeren veel beter werkt bij de patiënt dan een wat oudere donor. En daarom zijn we zo op zoek naar die jongere donoren. Het is nog niet zo dat mensen met leukemie of andere vormen van bloedkanker met smacht zitten te wachten op gullegevers. Als er te weinig zijn is er nog een wereldwijd stamcellenbestand waar Nederland gebruik van kan maken.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 Ik ben maar eh, vast begonnen. Eh, het is even werk, want zo'n handzaag... met een kettingzaag gaat het niet, hè? Kan je de week niet doorzagen met de kettingzaag. Den Haag heeft me al gebeld. drie keer gebeld vanmorgen van uh, Duif, kan jij geen oplossing bieden? Want we zitten toch wat, eh, wat hiaten. En straks beginnen de algemene beschouwingen. En eh, dan willen we toch met een verstandig woordje komen. kunnen we dat samen niet oplossen? Dan zeg ik natuurlijk, we can work it out. vrolijk begin van uh, eh, Duifzaag de Week door, luisteraars. Nou ja, toch is er, eh, of zijn er mensen eh, op de wereld... en ook goede kennissen van mij en collega's van mij... die wat minder goed nieuws te verwerken krijgen. En ja, dat kan zomaar gebeuren en het kan je zomaar koud op je dak vallen. En dat is soms een hele vreselijke ervaring, maar... Je kunt altijd, dat is dan een positieve, terugdenken aan goede tijden. En voor Gerry speciaal, Gerry voor jou... Remember When van Alan Jackson. Eventjes bijkomen. Saw you and time stood still and love was all we knew you were the first so just speciaal voor Gerry Rutte was dat eh, Alan Jackson met Remember When. Gerry, je kan altijd eh, terugdenken aan eh, hele goede tijden. Dat is dan een kleine plusje wat ik, wat ik kan bieden. Ziet er zonnig uit buiten, luisteraars. Binnen ook trouwens hoor. En ja, dan is het tijd voor Seasons in the Sun. mijn platenspelletje laat het afweten, uh, luisteraars. Nou ja, dat kan allemaal gebeuren. Dat is, eh, gebeurt wel meer hier hoor. Dat is, uh, <laughs> ja, beetje oude apparatuur allemaal. Hè. ja, nou ja, steunt u mij nog als ik 64 ben? time. If I'd been out till quarter to three, would you lock the door?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 All our lives zonnige seizoen is nog niet helemaal over, luisteraars. We krijgen nog een paar eh, mooie zonnige dagen eh, deze week. Dus eh, houd de goede moed erin. ja. En jij bent te mooi om waar te zijn. You're much too good to be true. Barry Manilow. Ja. Kom op, Barry. zet je beste bandje voor, man. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. just too good to zien vanmorgen, luisteraars... dat ik hier de studio binnenkwam stampelen. Ik heb niet mijn hart op de tafel gelegd, dat niet. En ik had ook niet de ondersteuning van Suzy Quattro... want die hoort u hier samen met Chris Norman. Chris Norman is de zanger van, uh, van Smokey. En... eh. In is dan een mooie eh, duet van, uh, van het koppel. Smokey. Chris Norman, zo heet hij eigenlijk. Uh, ja, samen met Suzy Quattro. Uh, Suzy de Vierde, is dat toch? Suzy Quattro. Ja, eh, om, om, deze tijd, luisteraars, misschien iets later op de ochtend... dan trekken alle visleveranciers met hun viskar... weer richting de boulevard van Zandvoort en Bloemendaal... En dan gaan ze daar weer heerlijke vis verkopen. Verse vis, kibbeling en zo. Nou ja, u kent het allemaal. En, eh, maar ook garnalen. En Herman Vinkers was ook de, de, eh, de gast eh, bij een van die viskramen. Maar die vraagt zich dan af... twee garnalen voor 3,95 of 2,95 geloof ik zelfs. Dat kan toch eigenlijk niet? Ik heb dacht ik wel patat meegebracht van huis. Dus even kijken, wat is dit? Dit lijkt mij geen patat. Slechts twee garnalen voor 3,95. Ja, ja. Dat snap ik niet. Slechts twee garnalen. Ja, dat klopt. Voor 3,95. Dit is heel irritant, dames en heren. Ik voel dat er iets niet klopt aan deze tekst. Maar als je mij nog vraagt wat er verkeerd aan is, dan sta ik wel mooi met een mond vol tang. Slechts twee garnalen voor 3,95. Ik zie het nog niet. Nou, nu heb ik toch al moeite hoor met het lezen van tekst. Ik ben dyslectisch. Ja, heb, heb ik ook al tegen de dokter gezegd. Ik zei, dokter, ik ben niet alleen overwerkt, ik ben ook dyslectisch. Hij zei, u bent wat? Ik zei dyslectisch, D-Y-S-L-E-C-T-I-S-C-H, dyslectisch. Ja, nee, maar dat vind ik mooi dat ik dyslectisch ben. Dan hoor je er helemaal bij, hè? Ja, nou, er komt veel voor dyslexie. Mensen die last hebben van dyslexie... hebben vooral moeite met zinnen die te lang. Dat heb ik ook. En daarom woon ik ook zo graag in Almelo. Want in Almelo zijn de zinnen nooit te lang. Ik heb al zo vaak meegemaakt, hè. Dan liep ik door Almelo en op een gegeven ogenblik dacht ik... ik geloof dat er al een half uur lang iemand naast mij loopt. Ik kijk zij en een jonge man die inderdaad al een half uur naast mij loopt... zegt iets van... nou, hoe is het, het vol volhouden? Ik wel, Ida. Ik ook waar. Einde gesprek. Dat is ideaal voor dyslectici. Maar hier, bij het drielandenpunt, is het andere koek. Ik kan hier mijn taalknobbel wel bijveilen, want je hebt hier werkelijk van alles, hè. je, hebt, hier het Nederlands, je hebt hier het Vlaams-Nederlands, daar heb je nog het Frans. Hier heb je Waalse varianten op het Frans. Daar heb je het Hoogduits, Platduits, Kuls, ook een verhaal apart. Allerlei soorten Limburgers nog hier. En daar, dames en heren, ligt het grootste taalparadijs van Europa. Kerkraden. Kijk, ik mag ontzettend graag met open oren door uw stad lopen. Echt waar, het is of je door Japan loopt. ik versta er heel weinig van. Zeg maar, nou, niks eigenlijk. Van een, uh, eh, van een keer, Maar ik vind, het, ik vind het zo verschrikkelijk mooie, mooie taal om te horen. Ik vind het dat begrijp doe ik niet. Dus, maar om, ik vind het, het klinkt zo verschrikkelijk mooi. Ik liep vanmiddag naar de kerkraden en toen zei een man tegen mij... Ik zal het niet helemaal goed uitspreken, maar hij klonk, niet in heel mooi. Hij zei, ah, kijk, tu is de Rijeka. das, tu moest nou Louis en Roe aan? Is, is dat zo? Wat zei u eigenlijk? Doe bist de jekke bierders, Doe moest nou loeien en hoor aan. Nee, dan heb ik het toch goed verstaan. En de man bleef doorpraten en doorpraten. En op een gegeven ogenblik hoorde ik een woord dat ik herkende. Hij had het namelijk over een roeps. En daar bedoelde hij een rups mee. En daar hebben wij heel toevallig in Almelo ook last van. Wij zeggen ook roepen tegen rups. En eh, nu hebben wij in Almelo toevallig een, een zeer populaire uitdrukking met roepen. Die uitdrukking luidt, wie hebt roepen op een moos? En wie hebt roepen op een moos betekent letterlijk, wij hebben rupsen op de boerenkool. Ja, het is niet anders. We zijn al lang blij dat wij we hebben. Nou, en, um... Ehm, en nou, wij hebben dus rupsen op de boerenkool. Ik vond het zo grappig dat u dat hier ook zegt. Roepen. Dus ik, ik, vroeg aan die man in kerkraden, als ik vragen mag... zegt u de kerkraden misschien ook heel toevallig... wie hebt roepen op moos? Wie hebt rookmo, zei hij. Nee, hier in Limburg doen wij er altijd een rookworst op. <laughs> Ik een, um, streektaal, uh, streektaal interesseert mij hevig. Als je hier in Zuid-Limburg bent, vind ik zoals u hier spreekt, dat klinkt heel zangerig. Vind ik wel, heel zangerig. Kijk, Twents klinkt niet zangerig. Nee, je kunt zeggen van het Twents wat je wilt, maar niet dat het zangerig klinkt. Hé, hey, waar je aan de bek, hè? Is ook mooi. Tuurlijk, heeft ook zijn charme. Maar niet omdat het zangerig klinkt. Dat is wel mooi omdat het nuchter klinkt. Kijk, en dat heeft Limburgs weer niet, vind ik. Een Limburger klinkt nooit nuchter, vind ik. maar u, u, hebt weer wat anders. Ik vind het Limburgs, Het Limburgers klinkt heel... Ehm, zoals u hier praat, klinkt... Ehm, in Almo's oren heel... Ehm, ik weet niet of een auto persoonlijk wordt hoor, maar... Eh, ik zeg het ook gewoon, zoals u klinkt, dat, dat, dat, dat komt eh, voor mij heel... Ehm, dat doet bij mij heel um, erotisch aan. Ja. Ik sta me enorm te beheersen nu op dit moment. Dat is, Nee, ehm, wat almeloos klinkt niet erotisch, hè? Ja, hoewel, meisjes met een Twentse tongval zijn de meest populair bij de 06-lijnen. Ja, omdat ze alles inslikken, hè? Jammer, dat is jammer, hè? Dat gaat die weer. Dat is jammer. Even de mond spoelen. Mmm. Mmm. Ach, maar is dat nog altijd weer mirakels lekker, hè? Zeker na zo'n barre klim. Een lekker koud pilsje. Ja, ik ben een echte bierdrinker. Dat vroeg de dokter ook mij. De dokter vroeg, drinkt u? Ik zei, ja, dokter. ja, dokter, ik drink. Het is geen smerig spul of zo. Nee, zei de dokter, maar drinkt u veel? Oh, dat weet ik niet, dokter. Wat noemt u veel? Nou ja, zei die laten wij zeggen, een kratje in de week. Oh, nee, dokter, dat haal ik niet. Een week. Een lekker bier, moet ik echt zeggen. Is goed bier. Limburgs zomerbier. Daarvoor ken ik dus ook niet zomerbier. Ik ben dyslectisch. Ja, maar dat is lastig hoor, als je dyslexisch bent. Ik was laatst bij de HEMA. En dan zag ik ook, een woord dat ik niet kende. In de aanbieding winterworst. Ik kende dat hele woord niet, winterworst. Dus ik, ik thuis opgezocht in het woordenboek der Nederlandse taal. Zo'n plank vol dat woordenboek. Maar winterworst stond er mooi niet in. Dus ik terug naar eh, de HEMA. Ik vroeg aan de verkoopster, als ik vragen mag. Ik ben dyslectisch. Wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij winterworst? Winterworst, zei ze, oh, dat zijn van zulke kleine... Ehm, Even de mond spoelen. Kleine warsjes. Dus heb ik helemaal niets aan aan kleine of grote winterwarsjes, want ik ben vegetariër. Ah, lekker, lamskoteletjes. Ja, ik ben vegetariër, maar tegen zo'n lief klein schattig lammetje kan ik geen nee zeggen. Ik heb een heel klein hartje. Slechts twee garnalen voor 3,95. Ik zie het in één keer, dat is duur. Ja, dat is hartstikke duur. Maar ik zoek eigenlijk nog steeds die patat. Voor de vitamines. Als je net zien, hè, dat het helemaal onderop ligt. En het is hier zo verschrikkelijk diep in deze mand. En zo allemachtig donker. Nou, dieper kan ik niet. Wat heb ik hier te pakken? Wat is dit? Een eh, mijnwerker. Dat lijkt mij over de datum. Ja, sommige conferenties, ja, daar moet je daar moet je gewoon eh, eh, ja, beeld bij zien. Maar even goed leuk, Herman Vinkers was dat eh, over twee garnalen voor 3,95.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 dat die eh, moeder van George Baker... dat die zo eh, crimineel was eigenlijk. Eh, maar Baker met een gun, die ging schieten. Nou goed, ik laat het maar schieten, want ik, ik voel me helemaal top of the world vanmorgen. Ik, hoop dat u, ik hoop, luister dat u ook aan het topje van de wereld staat vanmorgen. Van onze aardkloot, hè, zeg maar. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. clear, it's because you are here. the same in the leaves on the trees and the touch of the breeze. There's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same. bent er nou een getuige van. Buiten adem van het zagen. Je bent er nou getuige van, luisteraars, dat ik het laatste stukje van de woensdag doorzaag. Waarmee de week weer is doorgezaagd. Zo, kijk. He, dat was hem. He, dan kan ik die handzaag weer neerleggen, luisteraars sommige meisjes doen het en sommige meisjes doen het niet. En wat doen sommige meisjes niet? Nou, dan moeten we maar luisteren. Begint al met gillen, hoor je wel? Ongelooflijk. Dit is Racy. Een lekker piano spelen die man, hè? Immediately I turn away from you I see those looks you're sending me Is this the way it's meant to be? It's something we should talk about Just give me time to work it out Some girls will Some girls won't Some girls need a lot of loving and uh, some girls don't Well I know I've got the fever but I don't know why continuously, I'll fall heavily. I've seen those looks you're sending me. This is the way it's meant to be. There's nothing left to talk about. Oh, how I wish you'd work it out. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving, and uh, some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why play some eh. good. from you. Ja, lekkere muziek. Eh, die oude muziek allemaal. Hè? Ja. Ik hou ervan, luisteraars. Ik hoop u ook, want eh, de ochtend van uh, eh, Duifzaag de Week door zit daar vol mee. Met gouden ouwe, zeg maar. Kent u Shaki nog? Hij woonde op de hoek. En Connie van der Bos was zijn moeder. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in kattenkwaad. Vlug de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het gappen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Shaki van de Hoek. Hij stal voor ons liqueurbonbons en En als men thuis vroeg hoe dat kwam, verklikte je hem niet. Maar aan oma, die alleen was, bracht hij dagelijks een bezoek. Dat was hij wiens hart van goud was, dat was Shaki van de Hoek. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Shaki van de Hoek. En ieder ging zijn eigen weg en Shaki werd soldaat. Voor miljoenen en voor Shaq kwam de vrede veel te laat. Zijn zoontjes zijn precies als hij, half lief en half piraat. De een heet Charles, de ander Shaq toen maak ze geen soldaat nog vaak een kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaakie van de Hoek. Ruit kapot. Dat was een schot van Shaki van de Hoek. Ja, Connie van der Bos, een van de Nederlands beste zangeressen ooit, vind ik hoor. Want ze had een prachtige stem en ze was heel veelzijdig. Ze zong Nederlands, maar ook Engelstalig. Repertoire presenteerde voor de radio. Een dame die we missen, want die is helaas eh, ja, veel te vroeg overleden. Dit zijn de Hollies. Now I can breathe, I can see, I can I'm live op eh, woensdag de 18e september. Dag van de algemene beschouwingen, luisteraars. Nou, algemeen beschouwd, luisteraars. Heb ik op eh, woensdag de vrijdag al in gedachten. they just don't go away. one wat plezier maken in de stad. Met mijn meisje, want ze ziet er zo goed uit. Ja, dat was natuurlijk... Uh, dat waren de Easy Beats met Friday on My Mind. En eh, het eerste uur van uh, Duifzaag de Week door, luisteraars, is alweer bijna voorbij. Maar ik kom nog twee uur bij u terug met meer lekkere muziek...